Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Partijleider Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren gaat door als lijsttrekker van de partij. Ze deed eerder een stapje terug nadat het oude bestuur van die partij klachten over haar had. Maar volgens het nieuwe bestuur heeft ze niks fout gedaan. En daarom heeft ze besloten dat ze blijft als lijsttrekker. De Poolse regering heeft de Nederlandse ambassadeur op het matje geroepen... na wat er gisteren gebeurde in Alkmaar. Bij de wedstrijd van AZ Legia Warschau zijn twee twee voetballers van Legia aangehouden... voor het mishandelen van AZ-personeel. De Poolse regering is boos, dat vertelt onze correspondent Wouter Zwart. Er wordt ook gesproken over eh, discriminatie van Polen. Hè. De club zegt dat de gemeente Alkmaar uh, in statements zou hebben gezegd... dat Polen niet welkom waren in de stad. Dat er zelfs Polen uit restaurants zijn gehaald de afgelopen dagen. Ja, de twee voetballers van Legia Warschau die werden opgepakt... zijn weer op vrije voeten. Ze worden nog wel steeds verdacht van mishandeling van de medewerkers. Olijven lijken de nieuwe juwelen. Landen in Zuid-Europa hebben te kampen met olijvendieven... die er met de oogsten vandoor gaan. Want de prijs van olijven is heel duur vanwege de hitte en droogte in de regio. In Spanje nam de politie vandaag bijvoorbeeld 74 ton aangestolen olijven in beslag. Die hadden de waarde van een half miljoen euro. En bussen met teleurgestelde SC Utrecht-fans vanavond. Ze waren namelijk al onderweg naar Volendam voor de wedstrijd tussen SC en SC Utrecht vanavond. Maar ze werden toen teruggestuurd. Dat werd besloten door onder andere de politie. Er zouden namelijk aanwijzingen zijn dat er rellen zouden uitbreken tussen de supporters. Het weer vanavond bewolkt in het noorden met ook wat regen. Morgen ook regenachtig in het noorden. Maar op andere plaatsen laat de zon zich even zien.